ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Mediabedrijf DPG mag RTL overnemen, maar wel onder voorwaarden. Dat heeft de toezichthouder bepaald, nadat er eerst een groot onderzoek kwam naar oneerlijke concurrentie. De angst was namelijk dat DPG Media te groot zou worden door die overname. De overname moet 1,1 miljard euro gaan kosten. De DPG moet er wel voor zorgen dat de nieuwswebsites nu.nl en RTL Nieuws voor iedereen gratis blijven. De landelijke Sinterklaas-intocht is dit jaar op Tissel. Dat heeft de NTR net bekendgemaakt. Op 15 november zetten de Sint en zijn Pieter dan voet aan wal... op de grootste waddeneiland van Nederland. Het is voor het eerst in 40 jaar tijd dat Sinterklaas weer eens aankomt op een waddeneiland. In 1984 gebeurde dat voor het laatst op Terschelling. Het Sinterklaasjournaal begint ook vijf dagen eerder, op 10 november. Het programma wordt gepresenteerd door Merel Westrik. Zij verving Diewertje Blok vorig jaar al, omdat Blok toen ernstig ziek was. En begin maart overleed Blok. Opnieuw grote wegwerkzaamheden rond Amsterdam. Gisteravond zijn de A10 Zuid en Oost afgesloten in oostelijke richting voor flinke werkzaamheden. Ja, die duren ruim twee weken. De komende dagen, dus binnen 1, 2 dagen, is de hele A10 is verdwenen. Het is een enorme operatie, we zijn hier ook echt nog wel een paar jaar mee bezig. Eh, maar die 16 dagen zijn nodig zodat we de komende jaren weer verder kunnen. Eigenlijk buiten, het, eh, eh, buiten de invloed van de reizigers en zoveel mogelijk daardoor kunnen. En als het werk van de komende weken klaar is, dan gaat de Koentunnel dicht in de richting van Amsterdam-Noord. En de blue screen of death gaat van kleur veranderen. Ja, je kent het misschien wel, dat blauwe scherm dat Windows laat zien als je computer weer eens vastloopt. Het gebeurde Microsoft-baas Bill Gates ooit, ook tijdens een presentatie van Windows 98. Let's plug it in. You'll notice that this scanner Is dan Ja, en dat errorscherm is al meer dan 40 jaar blauw, maar in de toekomst wordt het zwart. En ook komen er dan teksten op het scherm die de gebruiker iets meer informatie geven over wat er is misgegaan. Het weer dan nog op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noorden en het oosten kan dat wel wat langer duren. Het is 20 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 When you hold and you squeeze me, squeeze me. But you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright. When you hold and you squeeze You make me feel so nice when I'm around you. Wake up in the morning and I'll spend my whole life with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears If it should all go wrong, my life succumbs to tears I've never been so deep into anyone else but you A place in my heart, never been so close to you And if you want me to hang around and I'll never let go I'll give you all my time, stick around with you for sure but you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight, but you make everything alright. When you hold and you squeeze, but you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight, but you make everything alright. When you hold and you squeeze me If it shall come true, I'll give my heart to you to keep safe in your arms like I know that you wanted to. It gives me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, look down from a bird's eye view. I see my love maker from the time that I spend with you. I'll give you anything and everything will work out fine. So I can trust in you because peace of mind. Cause you are all I want, and you are all I need. Cause you are all I want. Cause you are all I want, and you are all I need. Cause you are all I want. You take me by the hand because I'm your only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. I'll do anything for you. You'll do anything for me.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 De politie in Oost-Nederland heeft de komende jaren een groot tekort aan medewerkers, blijkt uit een prognose. Pas na 2030 zal dat zijn opgelost, waar het er komt weten ze niet. Ruud van Nistelrooy gaat per direct weg bij Leicester City. Leicester City degradeerde eind april uit de Premier League... na een verloren wedstrijd tegen Liverpool. Van Nistelrooy was nog een jaar coach van de Engelse club. Sinterklaas komt dit jaar aan op Tessel. De NTR heeft bekendgemaakt dat de Sint en zijn Pieten op 15 november daar voet aan wal zetten.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 ZFM. ZFM. and sisters, sure we know how. look good on me You're never gonna get fed You could act real tough if you want You could say you're torn, but I've heard enough. Thank you, you made my mind up for me when you started to ignore me.